het NOS-journaal. Federale militairen en agenten zijn niet welkom in Chicago... zegt de burgemeester van deze Amerikaanse stad. President Trump beweert dat democratisch bestuurde steden... niet zijn opgewassen tegen criminelen, daklozen en illegalen. Mogelijk gaan de militairen komende week naar Chicago. De burgemeester zegt dat Trump de grootste bedreiging vormt... voor de democratie in de VS. Twee honden van het ras American Bully XL hebben in een huis in Rotterdam de bewoner doodgebeten. De politie heeft de honden in de tuin van de woning doodgeschoten. De ene hond was van de man zelf, de ander van zijn kleindochter, meldt het AD. De Bully XL staat in Nederland op een lijst met risicohonden. Onder druk van gewelddadige protesten in eigen land... heeft de Indonesische president Subianto een reis naar China afgezegd. Onder meer in Jakarta wordt al dagen gedemonstreerd tegen de regering. Betogers zijn woedend over de riante woontoeslag voor parlementariërs... en de kwakkelende economie. In de stad Makassar kwamen drie parlementariërs om het leven... nadat betogers brand hadden gesticht in overheidsgebouwen. Op tientallen plekken in Nederland waren er vannacht fietstochten... uit protest tegen het gebrek aan veiligheid op straat. Met name voor vrouwen en meisjes. Aanleiding was de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Het motto van de fietstochten in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Groningen was... De nacht is ook van ons. Sivan Hassan heeft de marathon van Sydney gewonnen... in een tijd van 2 uur, 18 minuten en 22 seconden. Nooit eerder liep een vrouw in de marathon van Australië zo snel van Hassan kwam solo over de finish bij het Opera House. Het weer vanochtend in het westen af en toe zon. Vanmiddag hier en daar een bui. Het wordt 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht hier en daar nog wat regen. Met name in het oosten. Morgenmiddag soms zon. Ook enkele buien. Dan 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... voor Watergaasmeer 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A10 tussen Amsterdam-West en Durgedam.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 en presentator van dit programma. Ik begon dit tweede uur met een opname van het Modern Jazz Quartet... getiteld de, het album MJQ and Friends... En die Friends waren Bobby McFerrin, vocal... en als backing vocals eh, de singers Unlimited. En verder hoorde je natuurlijk de klassieke bezetting... Mill Jackson, vibrafoon, John Lewis, piano, Perthes, bas en Connie Kay op drums... met het overbekende compositie van Milt Jackson, Bags Groove. Zoals ik in het eerste uur vertelde, hebben we ook vandaag Frank Sinatra als eh, zeg maar artiest van de dag in kleine jazzbezettingen. Ik heb nu weer een opname klaarstaan van zijn concert in Parijs met eh, het uh, sextet. En we gaan luisteren naar I've Got You Under My Skin. my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. Why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near in spite of a warning voice comes in the night and repeats it repeats in my ear don't you know you fool you never can win use your mentality and each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Uh, because I've got you under my skin. Under my skin. Now I would sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, you're never gonna win? Why not use your mentality? Get up, wake up to reality. I've got you under my skin. And I like you under my skin. Ja, dat was Frank Sinatra. En verwonderlijk hoe eh, het eh, arrangement van Nelson Riddle... voor groot orkest en strijkers vertaald wordt naar een... Eh, bezetting van een sextet. Fantastisch, je herkent die hele drive van het arrangement van Nelson Riddle... maar nu slechts gespeeld door zes begeleiders. Ik vertel het al in het eerste uur. Ik eh, draai ook vandaag wat jazznummers van Asnavour. We kennen Asnavour, Charles Asnavour natuurlijk... als eh, grote Franse zanger met prachtige ballades... La Bohème, om er maar één te noemen. Maar hij heeft op zijn cd Asnavoer 2000... heeft hij ook eh, een aantal jazznummers opgenomen. En daarvan draai ik nu No Avocat. En het is eigenlijk een cynisch lied over de rol van advocaten bij echtscheidingen. Zo'n echte Asnavoer tekst. Nous avons vécu ensemble, aveuglés d'amour. Mais le temps ne se ressemble pas jour après jour. Aujourd'hui, la tendre guerre a cédé le pas aux astuces et honoraires de nos avocats souviens-toi que notre route ne fut pas aisée. Nos parents ayant des doutes étaient opposés à ce mariage précoce dont l'issue est là. À présent sont à la noce que nos avocats. Tu fournis des fausses preuves pourquoi s'en priver La pratique n'est pas neuve, j'en ai au dossier. Dans cette joute hypocrite, truffée de coups bas, nous avons l'appui tacite de nos avocats. Et s'il faut que l'on fignole dans l'aberration, on dira que tu es folle, que j'ai des liaisons. Sans peur, on peut s'en remettre. Ils sont là pour ça, à ce qu'on appelle maître, à nos avocats. faux témoignages d'amis, de voisins. Le juriste ne s'engage pas sur ce terrain. Ce genre de stratégie est contraire en soi à la déontologie de nos avocats bloque le compte en banque et pour l'occasion, pour l'occasion, aucun de nous n'est en manque d'imagination. La procédure sévère peut durer des mois dans l'intérêt pécuniaire de nos avocats. Quand le verdict on le gobe perdu L'homme de loi plie sa robe, range ses dossiers. Il a enfin clos l'affaire, Font passer par là. C'est l'heure des honoraires de nos avocats. Mais bonne ou mauvaise cause, malgré quelques excès, ils seront les virtuoses de notre procès. Avec plus ou moins de chance, la loi, c'est la loi, quelles qu'en soient les conséquences, et quoi qu'on en dise ou pense, il nous faut faire confiance à nos avocats. En dit was een swingende Charles Navour met Nos Avocats. Ik meld het al in het eerste uur. Het eh, concertseizoen van Jazz in Zandvoort wordt geopend op 14 september door het Tijn Trommelen en zijn kwartet, eh, eh, trio. ik ga hier een opname draaien, een live opname van eh, het Tijn Kwartet tijdens een Azië-tour eh, afgelopen voorjaar. Een opname van 24 2025 waar Tijn Trommelen en zijn makkers live spelen in Long Waits, een eh, jazzclub in Hanoi. Tijn Trommelen, gitaar en vocaal. Stan van de Wetering, sax. Robert Koemans, piano. Thomas Polbas en Michel Damen, op drums. Luistert u naar Just One of Those Things. As Dorothy Parker once said to her boyfriend Fatty Well, as Columbus announced when he knew he was bounced, it was swell, Isabel swell. When Abelard said to Eloise, don't forget to drop a line to me, please. As Juliet cried into Romeo's ears, Romeo, why not face the fact, my dear? Oh, it was just ah, one of those things Oh, just one of those crazy things. One of those bells that now and then ring, baby. It was just one of those things. It was just, just one of those nights. It was just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings.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 So goodbye, my love, my friend. So now and then, he's hoping we'll meet now and then. It was great fun, and it was just, just one of those things. Come on, come on. the end of it when we started painting the town. We'd have been aware that his love affair was too hot not to cool down. So baby, my love, my dear friend, you're my everything. Here's song was called Just One of Those Things, everybody. Thank you so much. Ja, dat was Tijn Trommelen. Die op de 14e het seizoen Jazz in Zandvoort opent. Eh, we gaan door met eh, ook weer een gitarist. Tijn speelt gitaar naast zingen. Maar dit is wel een van de grootmeesters van de jazzgitaar. Ik heb het over Wes Montgomery. Een opname van alweer heel lang geleden. Eh, oktober 1959, waar Wes Montgomery speelt samen met Tommy Flanagan op piano, Percy Heath op bas en Albert Heath op drums. De LP was getiteld The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery. En we gaan luisteren naar het nummer Arrogant. dat was de razendsnelle gitaar van Wes Montgomery. Dan eh, even een jingletje. ZFM Jazz. Ik eh, vertelde u al in het eerste uur dat ik ook een paar nummers zou draaien... gerelateerd aan de Formule 1. En eh, hier heb ik er een en die is van George Harrison, de ex-Beatle. Eh, het nummer is getiteld Faster. En het is geïnspireerd op zijn reizen samen met het Formule 1 wereldkampioenschap circus. Eh, hij reisde daarin mee naar iedere raceplaats. En het is ook geïnspireerd door de vriendschap van George met coureurs als eh, Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi en Nicky Lauda. Het nummer is dan ook een ode aan de Formule 1-wereld met Harrison's, zoals het in de liner notes staat... eigenzinnige gitaarspel, zang en het gebruik van snelle motorachtige ritmes... waardoor het de authentieke sfeer van het racen weet te creëren. Nou, mooie volzin. Laten we eens luisteren of wij dat ook erin herkennen. George Harrison met zijn Formule 1 nummer Faster. waren de geluiden van George Harrison met Faster. Eh, we gaan weer terug naar de artiest van de dag, Frank Sinatra. Dit keer weer een opname van zijn Australië-tour in 1959... met het Red Norvo Quintet. En eh, ik draai het nummer Night and Day. making love to you day and night. Night and day. Ja, Frank Sinatra, Night and Day. En uh, dit sextet maakt uh, Lawaai voor een big band zou ik bijna zeggen. Over big bands gesproken, we gaan weer even terug naar Nederland... en luisteren naar de Biggles Big Band. Een eh, project van eh, Dutch Swing College eh, leider Adrie Braat, de bassist. We hebben hem hier ook wel in de krocht zien optreden. Samen met zijn zonen met Edwin Corsilius en Frits Landersbergen. Eh, maar naast de Dutch, Swing College is zijn Biggles Big Band... Eh, toch ook wel een troetelkindje van hem. Ik heb hier een opname uit 2022 getiteld eh, de, het album Biggles Big Band Live at the Blue Note Amsterdam. En we gaan luisteren naar het bekende nummer Tico Tico. En dat was Biggles Big Band onder leiding van Adrie Braat. Eh, we gaan naar het eh, laatste nummer van eh, Charles Navour. En dat is Charles Navour als jazzzanger wel te verstaan. En dat is van zijn wederom CD As Asnavour 2000 met het nummer L.A. Le Swing au Corps, oftewel vrij vertaald, ze heeft de swing aan de kont hangen. Charles Navour, Ella, le swing au corps. Elle a le swing au corps, le rythme dans la peau. Chaque nuit elle sort pour filer illico vers un lieu sans confort, un humide caveau où ça balance à mort, où le jazz coule à flot, coule à flot. La garce, elle a le swing au corps, le rythme dans la peau, et ses joues se colorent. Quand un brume saxo, alto bien ténor, flirte avec le piano qui plaque des accords elle trouve ça beau, vraiment beau. La garce, le cœur en équilibre, fixant les musiciens. Chaque nuit elle vibre jusqu'au petit matin, tandis que je persiste, attendant son retour. Elle oublie que j'existe. Le monde, elle l'ignore elle le dit très haut, la musique est son sport. Et ses plus beaux cadeaux sont ses airs qu'elle adore. Moderne ou bien vieux, elle a le swing au corps. Le rythme dans la peau, dans la peau. La gare. elle tient sans effort jusqu'aux derniers échos des instruments sonores qui, malgré ses bravos, se rangent et font le mort. Elle en a jamais trop, jamais trop. La et Elle le swing au corps, le rythme dans la peau, quand la nuit se déplore dans le matin le premier métro en fredonnant encore. Bien qu'elle chante faux, très faux, la garce. Tandis que là d'attendre, je me suis endormi. Elle vient me surprendre dans la chaleur du lit, de sa peau douce et nue. Elle réveille en retenue. Gourmande et sans remords, elle se coule au chaud et déploie des trésors de caresses et de mots. Dès lors, je perds le nord sous ses fiévreux assauts, car même en ses rapports, elle tient le tempo, le tempo. La le diable au corps et l'amour dans la peau, dans la peau. ZFM Ja, dat was uh, Charles Navou met Ella Le Swing Encore. Ze heeft de swing aan de kont hangen. Eh, Shirley Horn gaan we naar luisteren. Shirley Horn eh, met een nummer van haar album Close Enough for Love. Voor en voor dat album kreeg zij de Billie Holiday prijs uitgereikt door de Academie du Jazz in 1990. Shirley Horn, uiteraard zingend en op piano. Charles Abel op bas en Steve Williams op drums. This can't be love. This can't be love because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This can't be love. I get no dizzy spells. My head is not in the skies. My heart does not stand still. Just hear it beat. This is too sweet to be loved. This can't be love because I feel so well, and yet I long to look in your eyes. This can't be love, this can't be love because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This can't be love. I get no dizzy spells. My head, my head, my head is not in the skies. dat was Shirley Horn, This Can Be Love. En alweer het laatste nummer van eh, artiest van de dag Frank Sinatra. Eh, weer in de kleine bezettingen. Dit keer Sinatra met het sextet. Live in Paris. Waar we naast Sinatra Emile Richards op vibrafoon horen. Harry Clay op sax en fluit. Zijn vaste pianist Bill Miller natuurlijk. Alviola gitaar. Ralph Peña bas en Irv Cutler op drums echte Sinatra-standard... A Foggy Day in London Town. Song about my favorite city, Helsinki. A foggy day in London town had me low and it had me down viewed the morning with much alarm. The British Museum, you dirty rat, you. How long I wonder could this thing last? But the age of miracles, it hadn't passed. Suddenly, you were there, and in foggy London town, the sun was shining, shining, shining, shining, shining everywhere. A foggy day in London town, it had me low and it also had me down. I took a look at the morning with much alarm. The British Museum it lost its charm. How long I wondered could this thing last? But the age of miracle, it hadn't passed. Suddenly I saw you there, and in foggy London town, the sun was shining. dat was <clears throat> de laatste opname van Frank Sinatra deze ochtend. Waarbij we hem alleen maar gehoord hebben in jazzbezettingen. Eh, ik heb weer iets heel anders klaarstaan. Namelijk een hele mooie cd getiteld Sonny Stitt featuring Howard McGee. Met Howard McGee op trompet, uh, Sonny Stitt zelf op eh, alt, George Coleman op tenor... Junior Mans op piano, George Tucker op en Jimmy Cobb op drums. Het nummer wat ik nu ga draaien is getiteld Cool. Sonny dit Cool. Ja, en we zijn weer toe in het laatste nummer. Ik hoop dat u een beetje genoten heeft van de keuze van vandaag. En we gaan volgende week... Eh, is collega Peter den Boer, uw gast, muzikale gastheer. Ik ga eruit met een opname van de 20th Concord Festival All Stars... met eh, het eh, festival van het Concord Jazz Label. Harry Sweets Edison trompet, Red Holloway tenor, Gene Harris piano, Ray Brown bass, Jeff Hamilton drums.